Twee uur waterbalgemoed met het NOS-journaal. De Verenigde Staten steunen Japan in het oplopende conflict met China over vijf onbewoonde eilanden. Dat heeft minister van Defensie Hegel zijn Japanse ambtgenoot in een telefoongesprek laten weten. Tot nu toe namen de Amerikanen in de kwestie geen standpunt in. Hegel complimenteerde Tokio voor het uitoefenen van passende terughoudendheid in de kwestie. De discussie over het bezit van de eilanden leidde afgelopen weekend op toen China het luchtruim erboven opeiste. De Britse politie heeft zes mannen opgepakt... die vermoedelijk betrokken zijn geweest bij matchfixing... het manipuleren van sportuitslagen. Volgens de Daily Telegraph zijn onder de verdachten drie voetbalspelers. Ze zouden wedstrijden in een lagere Engelse divisie hebben gemanipuleerd. Bij welke wedstrijden is niet bekendgemaakt. Inwoners van Noord-Groningen stappen naar de rechter... om de NAM of de staat aansprakelijk te stellen... voor de waardedaling van hun huis. Dat is bekendgemaakt op een informatiebijeenkomst. De bewoners willen compensatie voor de schade die ze lijden door de gevolgen van de gaswinning. Zo zouden de huizen minder waard zijn geworden en zouden ze moeilijker te verkopen zijn door aardbevingen. Een Amerikaanse man wordt al maanden vastgehouden in een gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten, omdat hij een grappig bedoelde video over Dubai online heeft gezet. Volgens de autoriteiten heeft hij de nationale veiligheid in gevaar gebracht. De Amerikaan zette een filmpje online over jongeren in Dubai... die zich gangsters noemen. In de video zijn ze onder meer aan het trainen voor gevechten. Het filmpje begint met een waarschuwing dat het verhaal bedacht is. Dankzij een nieuwe wet worden online overtredingen in de Emiraten... sinds vorig jaar zwaarder bestraft. Het weer vannacht is het bewolkt en op veel plekken valt regen of motregen. Overdag wordt het droog en breekt misschien de zon even door. Het is dan zo'n 9 graden maximaal. Vrijdag meer regen en in de loop van de dag ook meer wind.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 De Fleetwood, dat was een eh, gezelschap bestaande uit drie man. En het trio was een van de eerste gezelschappen... die iets van Randy Newman op de plaats zette. Die compositie die ik je net liet horen, Love by Night, Strangers by Day... Dat was namelijk een van de eerste composities van Randy Newman. En Randy Newman die wordt vandaag 70 jaar. Hmm, dat is iets om bij stil te staan en dat gaan we doen in de vorm van eh, het iets draaien van hem. Dat ga ik uh, elk uur doen, zo aan de kop van eh, de nacht ging anders wanneer we weer een nieuw uur beginnen. Net heb je een compositie van hem gehoord van Randy Newman. En dit, ja, dit ken je.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 Live in my backyard in Birmingham. He's the meanest dog in Alabama. Get him, Dan. Deze nacht klinkt anders, hoor je wat van Randy noemen? In 1974 hoorde je een van de bekendste nummers uit de LP Good Old Boys. In dit uur ook de nieuwe U2. En dat is een nummer dat voorkomt in de aftiteling van de film Mandela, The Long Way to Freedom. Deze zang was afgelopen avond in Amsterdam. Hier is die Jake Bug. was hij te vinden eh, bij de diverse popfestivals die er in Europa plaatsvonden. Maar nu, eh, vanavond, was hij aanwezig in Paradiso Amsterdam voor een optreden. Jake Buck, de naam van de zanger. Kitchen Table, de titel van het liedje dat je kon horen. En dat is te vinden op zijn eh, jongste cd.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 You just sometimes need. sometimes need a push. So you had some detours, some stupid men. Now we know what not to do again. Besides, you lucked out. arms need a push. And all this time, all this time, you've had it in you. Just sometimes need a push. Think all the mean girls that pulled your hair are barefoot now and pregnant, dear. And you write pop songs and get to travel round. And all this time, oh, this time, you've had it in you. You just sometimes need. Na 27 september 2008 was ze te gast in Met het oog op morgen. En uit die uitzending hoorde je dan deze opname van haar hit All This Time. En vanavond eh, was zij aan het optreden in Eindhoven, Effenaar. Daar stond zij op het podium. En het moet wel heel raar gelopen zijn als ze dit ook niet gezongen heeft. Dit All This Time. Maria Mena Willie Nelson, daar heb ik een eh, cd van klaar liggen om eh, weg te geven. En eh, het is een bijzondere cd, want hij zingt elk liedje met iemand anders. niet zomaar iemand anders, hij zingt het met een dame. CD heet daarom ook To All The Girls. Je kan die cd winnen. En dan wil ik van je weten, toen Willie Nelson 80 jaar werd... toen Willie Nelson 80 jaar werd, wat gebeurde er op die dag in Nederland... Dus toen Willy Nelson 80 jaar werd, wat gebeurde er op die dag in Nederland? Je kan het antwoord mede na de nacht klinkt anders het vara.nl. En we weten weer wel de winnaar van die cd. Well, it's a bloody merry morning, baby left me without warning sometime in the night. I'm flying down to Houston, forgetting her the nature of my flight. toward the runway with the smog and haze reminding me of how I feel. Just a country boy who's learning that the pitfalls of the city are extremely real. Yeah, all the nightlife and the parties, temptation and deceit, the order of the day. Well, it's a bloody merry morning, and I'm leaving, baby, somewhere in L.A. Now it's a bloody merry morning, baby, left without warning sometime in the night. And I'm flying down to Houston for getting her the nature of my flight. across the morning sky. And a voice comes through the speaker, reassuring us Flight 50 is the way to fly. And a hostess takes our order coffee, tea, or something stronger to start off the day. It's a Bloody Mary morning, and I'm leaving, baby, somewhere in LA. It's a Bloody Mary morning. Baby left me without warning sometime in the night. I'm flying down to Houston for getting her the nature of my swing. It's a bloody Mary morning, baby, left me without warning sometime in the night. I'm flying down to Houston for getting her the nature of my flight. And I'm flying down to Houston for getting her the nature of my half-life. En dit heet dan Bloody Merry Morning. Willie Nelson die hoorde in het eh, gezelschap van Winona Judd. En dit is dan een van de tracks voorkomend op het nieuwe Willie Nelson album. Dat als titel heeft To All The Girls. Je kan die cd dus eh, winnen van Willie Nelson. Als je dan wat weet op de vraag wat gebeurde er in Nederland... op de dag dat Willie Nelson 80 jaar werd. Want dat is die inmiddels al. Die Willie Nelson is ook niet een van de jongsten die u nu gaat horen, Urbanus. In mijn zilveren zetpilkaar rijd ik down the road. Urbanus Zetpilkar. Je hoorde ook nog een eh, meisje mee zingen. Dat is uh, Isolde Lazoen. En dat is een naam die we in Nederland niet kennen. Maar in de Belgische popkringen, daar is zij behoorlijk geliefd. Want ze kan alleen niet mooi zingen, maar ze bespeelt ook een heleboel andere instrumenten. Ze bespeelt trompet, ze kan eh, drummen. En in die hoedanigheid heeft ze samengewerkt met een heleboel eh, Belgen. Onder andere The eh, Happy, dat is een eh, jonge, frisse band. Das Pop, Guido Belcanto, Raymond van het Grodde, Groenewoud, Novastar en Lady Lin en zoveel andere. Isolde Lazoen, die je dus kon horen hier in het gezelschap van Urbanus. En Urbanus die gaat toeren door Nederland. Er staan een hoop optredens van hem gepland in Nederland. En het eerstvolgende zal morgenavond, heb ik het over vrijdag plaatsvinden in Emmen. Daar zal die zijn, Urbanus. En je hoorde dan van hem de Z-pilkar. De Pooks. so God. muziek. De Ierse muziek, maar toch van een band die afkomstig is uit Londen. The Pokes en If I Should Fall From Grace With God. En dat is uit 1988 wat je hoorde. Fall From Grace. Dat is ook een nieuwe plaat. Hoezo ook de vorige was een oude plaat. Dit is dus een nieuwe plaat. Van de Baby Shambles. I've got one thing on my mind. I just can't shake it. You've got your reasons, I've got mine. Mm, when the dam bursts, I can't take it. We'll drown our sorrows. Here it comes, look, here it comes with my head. because I want you. Eigenlijk is hij nauwelijks eh, veranderd, fysiek dan. De stem <laughs> is weliswaar eh, enigszins veranderd, maar fysiek als je hem eh, zo ziet staan... ik heb hem een paar weken geleden mogen aanschouwen in de HMH in Amsterdam... ja, dan is het nog hetzelfde uh ile mannetje als vroeger. Hij heeft nog een weelderige bos krullen op zijn hoofd... En hij speelt de sterren van de hemel. Bob Dylan hier uit zijn jonge jaren 1966 van de LP Blonde on Blondes I Want You. En dat werd voorafgegaan door Fall From Grace. En dat is een nieuwe single van de groep eh, Baby Samples. En dat is een gezelschap dat afkomstig is uit de eh, Verenigde Staten. En die komen naar Nederland toe, maar dat is pas na de jaarwisseling 15 januari. Dus ze is een optreden geven in Paradiso in Amsterdam. Uit Amerika komt deze madame, die behoorlijk eh, talentvol is... want ze bespeelt talrijke oude instrumenten, zingt poëzie. Haar naam Lely McKella. Mama, principe vandaan. Je hoorde zangeres Laila McKella, Mama Mwen, de titel van het liedje dat ze zong. En dat liedje, die song, is te vinden op Very Colored Songs. En dat is dan het meest recente album van deze Laila McKella. Even eh, iets rechtzetten, ik heb, iets, eh, ik heb gelogen. <laughs> Ik zei net dat eh, de band de Baby Shambles afkomstig was uit de Verenigde Staten. Nee, die komen uit het, het Verenigd Koninkrijk. Deze mensen die komen wel uit Amerika. Broken Bells. Holding Alum for Life. Mm, dat is nieuw van hun. Eh, bij jou zit. Maar ik moest wel even aan de Bee denken van vroeger toen ik eh, dit hoorde. Dit van de groep Broken Bells. En de titel van het nummer Holding Out for Love. Er is een nieuwe single uit van U2. En dat is muziek die te horen is in de film Mandela Long Way to Freedom. Die eh, zeer binnenkort in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Die Mandela film. De film viel mij eerlijk gezegd wat eh, tegen. Eh, de muziek inderdaad. daarvan las ik in een persbericht dat U2 de soundtrack van de film zou hebben geschreven. Nou, dat klinkt wat overdreven. Want dat liedje van U2... Dat is alleen te horen aan het eind bij de aftiteling. Maar dat maakt het nog maar niet minder. Ordinary Love. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin.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 die zal ook verschijnen op een nieuwe cd die dan zal uitkomen van U2. Maar even over dit jaar. Eh, die film Mandela, The Long Walk to Freedom... die is vanaf 19 december te zien in de Nederlandse bioscopen. En U2 die kan je dan horen bij de aftiteling van die film. Zo dadelijk een cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Met onder andere Dolph Jansen. Dit is nou van Paul Simon. Me en Julio, down by the schoolyard. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. going to get me released. We all on the coroner's wig, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, eh, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Scholen deze dagen een cd'tje opzetten met Sinterklaasliedjes... kunnen we beter zorgen dat netjes betaald is voor die muziek. Anders staat Buma Stemra op de stoep. Dit is gebeurd. Ondervond basisschool Trianova in Leeuwarden. De basisschool kreeg gisteren onverwacht bezoek van de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra... die tot verbijstering van de directie de collectie Sinterklaas-cd's wilde inspecteren. Bij ons aan tafel zijn aangeschoven Gerry Hoefnaag en Koos Kalkhamer... beide werkzaam bij Buma Stemra. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Eh, jullie bezoeken op dit moment basisscholen om te controleren of er betaald is voor de rechten van Sinterklaasliedjes... die worden gedraaid voor de kinderen in groep 1 tot en met 3. Ja, klopt. Dat is helemaal correct, uh, Dolf. En hoe gaan jullie te werk? Eh, heel simpel. Wij gaan incognito naar eh, basisscholen. Ja, alle basisscholen. Van katholieke basisschool Sint-Jozef tot de vrije school de Pompoen. Eigenlijk ja, alles wel. Ja, dan luisteren wij aan de deur. Ja, ja, we zouden op zich even kunnen illustreren wat er zich dan afspeelt. Ik heb de muziek namelijk meegenomen. Heel graag, ja. ja. Zodra wij Sinterklaas muziek horen, Gerry, stop hem er maar in. Ja, dan gaat hij. Dan moeten we even heel stil zijn met z'n allen. kijken. Hoor je? Ja, hoor, ja. Ik. Eh, hoor je? Ja, ik hoor, ik hoor Sinterklaasmuziek. Ja. ja, Sinterklaasmuziek. Ja, en dan komen wij dus feitelijk in, eh, in actie. En wat gebeurt er dan? Nou, wij staan dus voor die deur van die kleuterklas. Ja. En ik zeg dan altijd... Buma Stemra, afmaken, afmaken, ja. Ja. Dat is en dan. doet Gerry, die doet dan stap 2, want ik heb zwakke enkels. Uh, <laughs> Wat is stap 2 dan? Nou, ik trap die deur in, uh, uiteraard. Ja. Juist. Ja. ja, ja daar komt hij. Oké, 1, 2. Oké, ja. nu nu zijn we dus in het klaslokaal, begrijp ik. Ja, nou ja? gaan we binnen in het uh, hol van de leeuw... waar hoogstwaarschijnlijk door een eh, mannetje of 20, 25 eh, de wet wordt overtreden. Dan gaan we over tot stap 3. Ja, iedereen die meegezongen heeft, en er zijn er vaak ja, nog wel eigenlijk iedereen... Uh, Club weg, Wasco aan de kant en tegen de grond. Stap 4. Laat maar raden, jullie zetten de muziek uit. Nee, die muziek die laten we nog even aanstaan. Waarom? Om ze te confronteren met hun criminele gedrag. Ja, en daar overheen schreeuw ik dan eigenlijk altijd. Zal ik dat meteen even doen? Eh, nou, ja, liever... naar nou goed, ja, nou, Vinden jullie dit normaal? Hé, hey, kijk maar aan. Vind je dit normaal? Jij daar met die vlechten. Hé, hey, kom maar eens kijken. Hé, hey, we hebben componisten en muzici en producers voor kom gelegen. Uh, Gerry, Gerry. Nee, wat doet je vader voor werk? Gerry die Je vader krijgt toch ook betaald voor zijn werk, of niet? Hebben jullie thuis niks te vreten dan? Hey! Nee, nou ben ik even aan het woord. En je moeder, wat doet je moeder? we, zijn op, we zijn de radio, Kerry. Wat eh, je moeder baan? ze heel de dag in de blote kut voor de webcam? Kerry, te downloaden. Hallo. Hey, heb je daarvan? Heb je soms van je moeder? Heb je het gedrag van je moeder? Ik zet hem heel even uit als jullie het niet erg vinden. Ja, zoiets eh, dus. Ja. Het is natuurlijk een sfeerimpressie, hè? dat begrijp je ook wel, uh, eh, Dolf. Hoe, bedoelt u? Nou, in werkelijkheid gaat het natuurlijk wel ietsjes uh, aan toe. Eh. ja. Jullie hebben het druk, neem ik aan, deze periode. Ja, november, december is echt een gek huisje. absoluut. Dat is echt wel een, een, piek. Ja, maar goed, we hebben het eigenlijk het hele jaar door aardig druk. Want er zijn genoeg plekken waar clandestien muziek gedraaid wordt. En ja, daar grijpen wij in. Ja, ja daar trappen wij net zo hard de deur in. En, en wat voor plekken moet ik dan denken? Voornamelijk crematoria. said routine Charlotte Gainsbourg, inderdaad de dochter van Songs That We Sing uit 2006. En binnenkort zal ze weer schitteren in een nieuwe film van Lars van Trier. Daarvoor hoorde je een cabaretfragment, de Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En dat werd weer afgegaan, voorafgegaan door Paul Simon en me en Julio down by the school yards. En wat je nu gaat horen, had moeten horen, dat is een uh, plaat van Sheryl Crow. En daar is ze... Crazy Ain't Original heet dat. Tot aan het nieuws. Crazy ain't original these days. The world has gone half crazy anyway. Anything you can think of, it's all been done before. Crazy ain't original no more. Checking the shame it used to be. Well, you're just a bigger star, cause one bad mugshot makes you much more interesting. But crazy ain't original these days. The world is gone half crazy anyway. Anything you can think of, it's all been done ain't original no more. those neighbors we all tried to stay away from. Twelve kids were not enough, they had thirteen. What everybody used to call a freak show. Well, now we call reality TV. do their best to look like they're still in was van de nieuwe cd van Sheryl Crow. En die nieuwe cd die heet Feels Like Home.